Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. En dat is een Mama Kaas met Dream a Little Dream of Me uit 1968. Goedenavond, ehm, de late avond. Het is net 11 uur geweest en eh, we gaan het laatste uur van de dag weer vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik ben snip verkouden, dus ik zal <laughs> de muziek zijn werk laten doen. En eh, ja, weinig praten. het volgende nummer is OMD van OMD met eh, Souvenir uit 1981. Ik wens je veel plezier met de late avond. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. tot middernacht. <laughs> tot middernacht zullen we bij jou met de late avond. En een nummer uit 2001. Zometeen Herman de Bruin met een eh, mooi item over een glinsterende ode aan het licht. En dat is in Museum Vlaardingen. Dat is zometeen na Rose Royce, Wishing on a Star. wishing on a star to follow Chasing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a star. go for me. We gaan praten over een schitterende, glinsterende ode aan licht en glas. En dat doe ik met Winnie Tesmacher, die is in de studio. Winnie, welkom. Dankjewel. Glas, eh, kan dat inderdaad glinsteren en schitteren? Ja, dat kan glinsteren en schitteren, maar dat is soms ook het gevaar ervan. Hoezo? Ja, het kan de verleiding zijn van glinsteren en glitteren. Maar ik moet je eerlijk zeggen, mijn werk eh, is dan wel met licht eigenlijk en glas. Maar eh, het is niet zo dat het eh, aan alle kanten glittert zoals het kaleidoscopische verhaal. Dat juist niet. Dat juist niet. Ander soorten glas, maar wel mooi glas om naar te kijken. Want er is een tentoonstelling over. Uiteraard, ja. zeker. In Museum Vlaardingen. Ja, eh, glas is niet zo'n, ja, wel een kunstuiting natuurlijk. Ja maar ja, glas is ook gewoon gebruiksvoorwerp. Dus ja, zeker Ja. Hebben mensen dan in de gaten dat je er ook kunst van kan maken? Ja, we hebben nee, nou heel vaak natuurlijk niet. Want eh, mensen denken vaak, eh, oké, dat, is een schaal, een vaas, een, kop, een kom, een nou, glas. Dat. Ehm, er zijn ook verhoudingsgewijs, zeg maar, niet zo heel veel mensen, eh, niet zoveel beeldend kunstenaars die met glas werken. Dat zijn er maar een beperkt aantal. Ja. En, eh, dus het wordt ook niet zo vaak gezien. Het is eigenlijk vaak het onbekende daarmee. Wat, wat voor vormen heeft het dan? Ja, kijk, het is natuurlijk inderdaad altijd heel abstract om over beeldende kunst te praten. Dus in dit geval uh, ja, beeldhouwwerken, sculpturen, mhm. eh, via de radio. Maar ehm, je zou kunnen zeggen, het zijn vormen, het zijn sculpturen, die sommige hebben een relatie richting architectuur. En anderen hebben meer een relatie richting een bepaalde stilte. Dus eigenlijk het niks. Lenzen, dat weten mensen misschien wel wat een ja. lens is. Maar ja. zulke soort vormen. Dus ja, ik zeg altijd, en dat werd laatst ook weer aangehaald in een artikel. Eh, voor mij is het soms gewoon bevroren lucht. Het is alsof oh. het opeens stilstaat, een bepaalde vorm. Dus ehm, zelfs als je ze ziet, dan nog is het lastig te beschrijven wat je ziet. dus ja. mensen die ze inderdaad gaan bekijken in eh, het museum, die zeggen: ja, maar ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik naar kijk. Dat geldt natuurlijk niet voor alle werken, maar voor sommigen weet je eigenlijk gewoon niet goed eh, wat je ziet. Kijk, ik ben beeldend kunstenaar, zelfs als Maria Roos, we zijn beeldend kunstenaar en ik werk met glas. En dat vind ik toch wat anders dan glaskunstenaar. Dat ben ik niet. Ik werk toevallig met glas. En omdat ik me daar heel goed in kan uitdrukken, het is mijn soort van materiaal. Ja. Maar ik werk net zo goed soms met metaal, steen. weet oh, ik het wat, iets anders. Alleen de meeste van mijn beelden, en zeker wat er nu in het museum staat, zijn gemaakt met glas. Ja. Maar het is beeldende kunst. En dat is echt iets anders dan wat mensen soms denken aan glaskunst. Want dan denk je inderdaad eerder aan mooie vazen of schalen of kommen. Ja. Ja. Mensen moeten het zelf maar even gaan bekijken. Dat lijkt me het handigste. Dat kan in Museum Vlaardingen? Ja. Ja? Eh, tot wanneer? Tot, eh, in ieder geval tot 14 juni. Dus dat is oh, best een tijdje. De halve zomer dus. Ja, ja, zeker. Ja, eh, en dan kom je het allemaal tegen. Of ja, als mensen daar staan, ze verbazen zich waarschijnlijk over wat je hebt gemaakt. Kunnen ze ook iets vinden van je achtergrond die je daar, daaraan geeft? Nee, zeker. Eh, Kim Everdine Zegers, mijn partner, zij heeft een videoportret gemaakt. En dat heb ik ook speciaal dit keer in het interview gericht op deze tentoonstelling. Mhm. Eh, dus dat kunnen mensen zien. Ze kunnen het ook zelfs al via mijn website zien. En eh, met het wachtwoord, alles staat erop en eraan. Maar in het museum is dat te zien. En daar zijn dan ook nog drie filmpjes los eh, te zien van eh, hoe ik ermee werk. Dus het glas blazen, het glas slijpen en ook iets over opdrachten die ik in Vlaardingen heb gemaakt. Nou, dan is het helemaal compleet verhaal over, eh, over de kunstenaar zelf. die dat, of ben je er zelf ook nog eens een keer? Ja, dus, eh, vast wel. Ja, dat wordt nog wel aangekondigd. Is, ja, ik ga nog eh, rondleidingen af en toe doen. En ik zal er zeker nog zijn. En we gaan misschien nog eens een mooie middag doen. Nee, absoluut. Ik woon dichtbij genoeg. Hè, dus. Ja, daarom. Dat is allemaal makkelijk te doen. Kijk even op de website van Museum Vlaardingen om kaarten te bestellen. Of te kijken wanneer die open is. Dat is allemaal duidelijk dan. En je hebt zelf ook nog een website. Kunnen mensen daar ook wat werk zien? Ja, het zit wel een verouderde website. Sorry, sorry, sorry, maar je kan toch wel wat maar Ja maar glas blijft toch goed? Ja, nee, dat is zo. En ik ook. <laughs> dat is heel mooi. Samen, dan eh. blijven we allemaal goed. Ehm, welke website moeten ze Desmacher.nl. Dus gewoon mijn achternaam en dan Desmacher met SCH. Ja, en keer. nog een CH achterin. Dan komt dat allemaal in orde. Ja. Dankjewel, Winnie Desmacher, voor eh, dit verhaal over glaskunst en het enthousiasme wat je daarmee uitstraalt. En ik wens je heel veel succes en heel veel plezier met de tentoonstelling. Doucement que je te vois venir jusqu'à en défaillir, que je demande grâce. brusquement quand on n'a pas le temps, que ce soit surprenant. Je veux que tu m'embrasses, je veux te serrer contre moi pour la première fois, même si le temps passe. Je veux ne jamais revenir et pour me retenir, je veux que tu m'embrasses violemment comme font les amants cachés un moment dans une armoire à glace, tendrement, un peu négligemment, n'importe comment. Je veux que tu m'embrasses, je veux te sentir quelquefois disparu loin de moi et partir à ta trace. Je veux quelquefois te tenir pour mieux t'appartenir. Je veux que tu m'embrasses. lokale en regionale informatie in de late avond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 Sometimes in the morning, go back to being someone you never knew. You never knew. gaan in dit onderwerp praten over chica zorg en coaching. En dat doe ik met Shilan Karadashi en Jesse de Waard. Die zijn allebei in de studio. Welkom allebei. Dankjewel. Chica zorg en coaching. Coaching ken ik, zorg ook, maar bij elkaar vind ik bijzonder. Ja. Is dat het ook? Dat, dat is het en dat zijn wij ook. Ja? Ja. En, ik heb eh, twee bijzondere mensen in de studio dus. Dat mag u zeker zeggen. Mooi, <laughs> mooi, mooi. Maar wat is het bijzondere van uh, eh, Chica zorg en coaching dan? Wat ik zo bijzonder vind aan onze samenwerking is dat ik Jesse de Waard al een aantal jaren ken. En dat begon eigenlijk bij het Centrum Jeugd en Gezin in Den Haag. Eh, ik kwam toen net in dienst en Jesse werkte daar eh, al een tijdje. En ik moest het werk nog leren in de zorg en ook als gezinscoach. En dat was voor mij nieuw, want ik kwam net van school. Ik wist het nog niet allemaal eh, zo goed. En Jesse die heeft mij toen eh, destijds vier maanden ingewerkt. Gecoacht eh, dus eigenlijk. Zo mag je het noemen. Ja, ja. ja, ja. Dus, dus, je had een goed voorbeeld van coaching. Dat zeker, ja. ja. ja. En dat is eigenlijk nog steeds zo hoor. We leren nog steeds. Maar wat er uit die samenwerking is gekomen, is uh, Chica Zorg en Coaching. Mhm. We zijn toen een aantal jaren ben het VO-team aan het werk geweest. Het VO-team is het voortgezet onderwijsteam in Den Haag. En daar werkten we samen met het voortgezet onderwijs. Eh, we waren gekoppeld aan middelbare scholen. Ik een aantal scholen, Jess een aantal scholen. En zo eh, kwamen we eigenlijk in contact met jongeren. Ja. En dat was eigenlijk wel de doelgroep waarvan wij zeiden: we gaan verder. Ja, want de doelgroep is voor jullie belangrijk, eh, jeugd en jongeren. En Jesse, wat doen jullie dan op die scholen? Want je geeft niet gewoon les natuurlijk. Nee, we geven geen les. Eh, we zijn niet voor het didactische gedeelte. We zijn echt voor de gedragsproblemen die de kinderen laten zien. Eh, we hebben veel te maken met jongeren die een bepaalde diagnostiek hebben vanuit onderzoek. dus wij zorgen dat deze leerlingen zich kunnen redden in het schoolse systeem ja, om uiteindelijk voor te zorgen dat zij zonder coaching verder kunnen in het onderwijs. Ja, en hoe kun je ze dan redden in het schoolsysteem? Nou, veel kinderen die eh, voelen zich niet gezien op school. Ja. Ehm, dat kan te maken hebben met eh, leerlingen, met docenten. Wij zijn er dan echt voor om ehm, ja, een soort van klankbord. Ze kunnen uitspreken naar ons wat ze willen uitspreken over hoe het gaat, hoe het op school gaat. Ja, en wij proberen ze zo te sturen dat zij wel hun weg kunnen vinden. En op zo'n manier zich kunnen manifesteren dat zij ook wel eh, zich gezien voelen. Ja, komen maar zich ook steviger op hun benen te staan dan? Ja, onder andere, klopt. Ja, ja, ja. ja, Want het is een kwestie van goed luisteren dus. Absoluut, ja, zeker. En zorgen dat ze verder kunnen. Ja, klopt. Dus wij eh, ja, we luisteren goed. Hè. Ehm, eigenlijk is het elk gesprek wel ook wel een soort van interview. Ja. Ehm, hè, je kijkt ook naar het gedrag wat ze laten zien tijdens gesprekken. En op school is het ook goed om te zien in welke dynamiek ze zich bevinden. Dus we kunnen ook goed uh, Je kijkt ook in de groep of in de klas. klopt. Ja. Eh, dynamiek eh, is ook heel helpend voor ons beeld van de leerling. waarmee we ook kunnen, kunnen spiegelen eigenlijk, kunnen reflecteren op hun gedrag. Ja. Shilan, voor mij een, nieuwsgierige vraag. Waar komt die naam Chica dan vandaan? Chica, ja, dat is een gedeelte van mijn voornaam en een gedeelte van mijn oh. achternaam. Ja, <laughs> Shilan Karadaghi. Dus, ja, het is eigenlijk heel simpel. <laughs> eigenlijk heel simpel, ja. Maar dan moet je elke keer dus schakelen ook. Want je hebt elke keer een andere eh, problematiek voor je. Of hoor je daar van tevoren iets over van ja, het onderwijzend personeel? Ja, klopt. Vanuit het zorgteam is er wel, ehm, worden leerlingen aangemeld. En wel met de nodige informatie. Eh, om aan te geven wat de problematiek is. Ja, precies. Je komt die blanco binnen. Ja, klopt. Ja, Ja, En eh, krijg je wel eens terug van de scholen hoe dat in zijn werk is gegaan, zo'n coaching? Ja, zeker. Want wij zijn de vaste coaches op school. Dus eh, de samenwerking is er zeker met school. Als mensen meer willen weten over jullie eh, organisatie, eh, kunnen ze bij de sociale media terecht? Absoluut. We hebben een mooie website, nog steeds in ontwikkeling. Dat is www.chicacoaching.nl. ja, daar staan mijn gegevens op en daar kunnen ze mij of Jesse ook op contacten. Ja, ja. Ja. En jullie werken voorlopig in Den Haag, Delft en Naaldwijk. Ja. En jullie willen door. Wij willen heel graag door. Nou, er zijn nog meer steden in de buurt, dus wat dat betreft kan er nog van alles gebeuren. Exact. Even voor de duidelijkheid, Chica met een H, hè? S-H-I-K. Ja, dat klopt helemaal. Dan kunnen mensen daar verder zich oriënteren en jullie blijven heerlijk bij de scholen werken met alle dingen die daar nodig zijn. Yes. Dankjewel eh, voor het gesprek. Shilan Karadagi en Jesse de Waard. En heel veel succes met al het werk wat je doet. En de uitbreiding die je ja. krijgt. Dank u wel. die zit er aan te komen. Dank u wel, ja. ja. De tijd staat stil als ik denk aan jou. Mijn vrienden weten het zo goed. Ze hebben doekjes voor het bloed en rode wijn voor elke traan. Zolang ik maar niet terug zal gaan. Want elke stap naar jou doet pijn. Je bent er, maar je kan niet zijn. Zoals ik jou ooit heb gekend. De schreeuw, de zucht van een moment de tijd staat stil. Als ik denk aan jou, als ik denk aan jou. Je zei het gaat voorbij, het went. Terwijl ik jou in mijn armen had. Met honger, honger in mijn hart. Zo heftig dat ik niets meer wist. En nu, als ik je plotseling mis. Blijf kijkend voor de spiegel staan. Mijn polsen onder de koude kraan. De tijd. 太阳。 Middernacht, de late avond. Looking down with your toes pressed to the edge. With the sound of your heart beating angry in your chest. I love the way you leap before you look so many times. You were jumping off the cliff with your eyes closed, flying blind. Oh, by now, we broke our bones and spirits more than twice. And I say, you're so close to lose that sparkle in your eyes. There's a million voices fighting in your head, but you don't have to listen. And they can break it all down, baby, but you don't have to fix it. try. Oh, it don't mean that you can't free yourself again. I know it seems so bad, but it's just another frame in the slideshow. So turn the light back on, baby. No, you don't wanna miss it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. You can try, you can try try again if you want to. Chef Special, de band uit Haarlem met Try Again uit 2017. En daarvoor het Nederlandstalig nummer De Tijd Staat Stil uit 1997. Dat was Rob de Nijs. Zometeen hebben we de Bruin die gepraat met Jasper van Schie, voorzitter stichting New Shoes. En eerst eh, toch maar een, een nummer. Elton John met Last Song uit 1992. Yesterday, you came to lift me up as light as straw and brittle as a bird. Today, I weigh less than a shadow on the wall. Just one more whisper of a voice unheard tomorrow. Leave the windows open as fear grows. Please hold me in your arms. Won't you help me if you can to shake this anger? I need your gentle hand. that feel. There's fire beneath my skin. I can't believe you love me. I never thought you'd come. I guess I misjudged love between a father and his son. never said, Come together. The hidden truth no longer haunting me. Tonight we touched on things that were never spoken, that kind of understanding. Sets me free, cause I'm wind. I never dreamed I'd feel this fire beneath my skin. I can't believe you love me. I never thought you'd come. I guess I misjudged love between a father and ga praten met Jasper van Schie. Hij heeft iets met schoenen en misschien ook wel met andere mensen. Jasper, welkom. Ja, Dankjewel. Jij hebt iets met daklozen volgens mij. En dat zijn maar weinig mensen die dat hebben. Want de meeste mensen negeren dat en kijken weg, denk ik. Oh, nou, ja? kijk, er zijn heel veel mensen die dat dan, denk ik, lastig vinden. Misschien niet mhm. weten hoe. En soms zijn dakloze mensen ook onvoorspelbaar onder invloed van iets. Mhm. Eh, dus ja, dat maakt het dan ook wat lastiger. Maar het zijn gewoon mensen. En wat ik geleerd heb in de, de afgelopen twee jaar dat ik eh, veel meer tijd in die wereld doorbreng, is dat een van de ergste dingen die ze overkomt, is dat ze niet meer erkend worden, niet meer gezien mhm. worden, niet meer gehoord worden, alsof ze er niet meer toe doen. Ja, dat is onmenselijk. Eh, en dat bovenop de omstandigheden waar ze in leven. En ik, eh, ja, dat, dat raakt mij. Ik heb een goed leven. En ik ben ook echt opgevoed met eh, de les: als je iets kan doen voor een ander, dan doe je dat. Mhm. Dus ja, dat, dat, dat, raakt me zoveel dat ik me dus inzet voor Stichting No Shoes. En daar, nou, dat gaat om daklozen. Ja. Maar je beroep is heel wat anders. Je werkzame eh, leven. Ja, zeker. Eh, ja, ik ben eh, samen met mijn vrouw eigenaar van twee biercafés in Delft. En we hebben ook een bierwinkel. En dat is natuurlijk niet dakloos. Nee, maar het is wel werken met mensen. Het is werken met mensen. Het is verbinding maken. En ook mhm. daar heb ik altijd al wel oog gehad voor eh, ja, de buitenbeentjes. De mensen waar misschien niet iedereen eh, bij eh, op zit te wachten qua gesprek. Omdat ze wat minder makkelijk aansluiten of soms sociale signalen niet lezen. Maar die komen ook naar een café voor een praatje, voor wat warmte, mhm. wat gezelligheid. Ja, dat is gewoon eigenlijk de huiskamer van de maatschappij. Zo kijken wij daarnaar. Ja. En ontzettend belangrijk dat die mensen zich ook welkom voelen en gehoord voelen. Ja, veel mensen denk ik negeren dat een beetje. Die denken, ja, dat is een beetje raar, allemaal vreemd, daar ga ik maar even omheen. Dat heb jij niet, je stapt erop af. Ja, nou ook niet altijd. Als nee, ik ergens okay, naartoe moet dan. Eh, maar ja, eh, ja het zijn gewoon mensen. Maar het zit één in eh, om erop af te stappen. Ja, maar op iedereen. De, de onderweg hierheen kwam een dame naar me toe en die zei: Kan je me even helpen met mijn telefoon? Nou, ik had <laughs> tijd. ja, tuurlijk, doe ik dat dan. Ja, <laughs> dat. en zo heb ik dat altijd gedaan. En deze mensen, ja, er zijn inderdaad veel mensen die eh, eh, niet weten hoe eh, ze daarop moeten reageren, zich daartoe moeten verhouden of wat ze kunnen doen. Eh, maar er zijn gelukkig ook wel die het wel doen. Eh, eh, als ik dan tijdens onze actiedagen werken we samen met stichtingen. Ja, dan zie ik wel heel veel mensen die heel veel mooi werk doen. Er zijn ook wel heel veel mensen die daar wel naar omkijken. Maar er is ruimte voor verbetering. En gedag zeggen, gewoon even een praatje maken. Oude handschoenen geven, <laughs> sjaal, dat soort dingen. Ja, vaak kunnen mensen het toch makkelijk missen. En stel je voor dat je nu gewoon vanavond in de kou buiten ligt. Ja, dan ben je toch heel blij als je een muts hebt gekregen van iemand die vanavond gewoon warm in zijn bed ligt. Het zijn soms kleine gebaren die het eh, voor, voor die mensen beter maken. Dat, en, en dat zijn ook de makkelijkste om te doen. Die kan in principe iedereen. Ja, want je kast hangt vol met spullen. Ik neem aan dat er heel veel mensen zijn die heel veel schoenen hebben die ze nooit meer dragen. Ja. Maar die willen jullie niet hebben volgens mij, want het nou, gaat die over kunnen, de stichting Nieuw Shoes, hè? Ja, wij richten ons echt op, op, op, ook op de winkelbeleving, zodat mensen keuze hebben. Mhm. En dat ze welkom zijn in de winkel, wat niet vanzelfsprekend is. Maar die schoenen kunnen, de tweedehands schoenen die gewoon oké zijn, die, kunnen, echt bestemming krijgen. Die kan je in elke stad of, of ook in dorpen naar een inloophuis brengen. Of naar een organisatie die zich inzet voor deze doelgroep. Ja, daar is eigenlijk altijd tekort aan. Dus als je gewoon prima schoenen hebt, fiets er even langs Vaak krijg je nog even een bakje koffie, kan je een praatje maken met de mensen. En als je dat niet wil, kan dat ook. Dan kan je ook gewoon langs gaan en zeggen, ik heb schoenen. Geef ze af en klaar. Dat mag ook, ja, want die mensen zijn daar echt enorm mee geholpen. Een mooi initiatief om dat te doen. En het lukt ook in allerlei steden in Nederland. Eh, heb je nog plannen voor meer uitbreidingen? Nou, we willen nog wel iets uitbreiden, maar er zijn verschillende redenen waarom dat steeds lastiger wordt. Eh, we hebben ook nog wel een droom om een touringcar om te bouwen tot schoenenwinkel. Als mensen meer willen weten over de stichting New Shoes, eh, naar de website? Eh, de website LinkedIn zijn we ook goed te volgen. Daar zijn we heel actief. Maar je kan via de website naar LinkedIn komen. Dus ik denk dat dat de makkelijkste verwijzing is. www.stichtingnewshoes.nl ik wens je daar heel veel succes mee. Dankjewel. Aan jou zal het niet liggen, want het is enthousiasme genoeg. Absoluut. zeker. Ja. Jasper van Schie, voorzitter van de Stichting je Dankjewel. En jij ook dankjewel, eh, Herman de Bruin. En daarmee komen we aan het einde van eh, de late avondshow van maandag 3 eh, maart. Morgenavond zijn we er weer. Dan zit hier Bert de Wolf in de studio met de, ja, de mooie onderwerpen uit Zuid-Holland. En ja, mooie muziek, relaxe muziek. Ik ben er weer volgende week maandag. Hopelijk is mijn stem dan weer terug en eh, de verkoudheid eh, over. Ik ga eh, genieten van het mooie weer de komende week. We gaan eruit met Sienna Spiro, Die on This Hill uit 2025. Wel tussen voor straks moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. said that you need me. Stop, cause it's words don't ever mean meaning. No, they don't. At least not to me. There'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. Not to your face just took a page out to be loved, to be loved and nothing more. And you kept your word. Do you wanna matter the way that someone leaves this world?